Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU is er blij mee, maar vanuit andere hoeken worden veel vragen gesteld... bij de migratiedeal met Tunesië. Dat land krijgt honderden miljoenen voor het tegenhouden van migranten... die in een bootje richting Europa willen stappen. Ze komen vaak uit andere Afrikaanse landen en hebben het in Tunesië erg zwaar, zegt correspondent Daisy Moore. De invloed van eh, Afrikaanse migranten is echt enorm geweest, vinden de Tunesiërs die ik spreek. Eh, ze zeggen dat ze dat echt al lang niet meer aankunnen. Er is ehm, een groeiend eh, anti-Afrikaans sentiment, discriminatie, geweld, ook aangewakkerd door de president. Critici zijn bang dat die president nu nog harder gaat optreden omdat hij door de deal steun vanuit Europa voelt. Rusland zegt dat Oekraïne een belangrijke brug heeft aangevallen. Vanochtend zouden er explosies zijn geweest op de Krimbrug tussen Rusland en Oekraïne. Het Russische leger gebruikt die om militairen en spullen aan te voeren. Correspondent Geert Groot-Koerkamp weet meer. Die brug is eh, door de Russen gebouwd. Tot, eh, tot 2014 was er geen brugverbinding. Het is eh, zonder meer de belangrijkste aanvoerroute... ook voor de Russische troepen op de Krim... en ook in het zuiden van Oekraïne, de in de bezette gebieden. Bij de explosies zouden twee doden zijn gevallen. De brug is helemaal dicht voor auto's en er staan lange files. Statiegeld op blikjes lijkt te werken. Ze komen, nu ze voor geld kan inleveren, minder op straat terecht, staat in Trouw. Een man doet daar al jaren onderzoek naar. En volgens hem nam het aantal blikjes in het zwerfafval met 64% af. En het is heet in het zuiden van de Verenigde Staten. Echt heel heet. Al wekenlang stijgt de temperatuur tot ver in de 40 graden. En wie de weerwaarschuwingen niet serieus neemt, riskeert zijn leven, zegt het Amerikaanse KNMI. Fleur woont in Arizona en is daar wel wat gewend, maar dit jaar is het echt anders. Het duurt nu langer en het is wel heftiger. Er zijn heel veel daklozen in de stad. Er zijn wel plekken waar ze terecht kunnen om koelte te zoeken, eh, maar niet genoeg voor iedereen. Ja, dus het is stil en iedereen probeert de tijd door te komen. We wachten op de moesson. Maar die regentijd lijkt voorlopig nog niet te komen. Tot het einde van de week is de temperatuur in Arizona 45 graden of hoger. Nou, het weer hier valt dan alles mee. Een prima zomerdag, bijna overal droog met af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp een kwartier vertraging tussen knooppunt Raasdorp en Knopend De Hoek in 4 kilometer file. Door een kapotte auto op de A9 Alkmaar-Amsterveen zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Rotterpolderplein. 7 kilometer file geeft ook een kwartier vertraging vanaf Knopend Beverwijk.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 de benen, beest, op roept de ober, doe mij maar een Esma. Mag ik één Esma alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van die oude zomerhits, nostalgie. Gaan we uit, dan gaan we naar de Nova. Let's go! Wakke ochtend, haverkap, kan niet zonder.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 Life goes on just as it is not a day I wanna miss from what I had with you. blind. Listen to your heart. Don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you'll find that track.